Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Prinses Beatrix is positief getest op het coronavirus, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ze liet zich vanwege milde verkoudheidsklachten testen en de uitslag bleek positief. De 83-jarige prinses zit thuis in isolatie. Daardoor mist ze de 18e verjaardag van haar kleindochter Amalia. Volgens de RVD is iedereen geïnformeerd die in nauw contact met haar is geweest. Beatrix was vorige week nog op Curaçao. Daar vertelde ze aan de pers dat ze haar boosterprik al heeft gehad. De GGD Hollands Midden stopt per direct met het aanbieden van de boosterprik zonder afspraak. Dat besluit is genomen vanwege de grote verkeersdrukte die is ontstaan bij de locaties in Alfa aan de Rijn, Gouda en Leiden. Er werden vandaag ruim 2100 boosterprikken gezet bij mensen die geen afspraak hadden. Iedereen die naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen... moet zich maximaal 48 uur van tevoren laten testen op het coronavirus. Het Britse kabinet vindt dat nodig vanwege de verspreiding van de Omicron-variant. De maatregel geldt vanaf dinsdagochtend vroeg. Er zijn tot nu toe zo'n 160 gevallen van besmetting met de Omicron-variant gemeld in het Verenigd Koninkrijk. Max Verstappen heeft in de laatste bocht van de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië pole position verspeeld. Hij was op weg naar de snelste tijd, maar raakte in de laatste bocht de muur en kwam niet meer over de streep. Zijn rivaal Lewis Hamilton start nu morgen van plek 1. Verstappen begint op plek 3. Hamilton en Verstappen strijden samen om de wereldtitel. In de eredivisie heeft PSV vanavond thuis met 4-1 gewonnen van FC Utrecht. Daarmee heeft PSV de achterstand op koploper Ajax weer verkleind naar twee punten. Vitesse wist vanavond in Leeuwarden op overtuigende wijze met 6-1 te winnen van Cambuur. De wedstrijd Heracles-Herenveen eindigde in 0-1. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kunnen er buien vallen. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen opnieuw grijs en af en toe een bui.